8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De snelweg A12 is aan het begin van de nacht op verschillende plekken afgesloten geweest... na ongelukken die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door gladheid. Tussen Driebergen en Maarsbergen kwam het verkeer iets voor drie uur weer op gang. In omgekeerde richting was de A12 tussen Venendaal-West en Driebergen tot 4 uur dicht. Ook op de A32 van Wolvenga naar Meppel ging het vannacht mis... Bij de afrit Steenwijk reed een auto op een pijlwagen van Rijkswaterstaat en botste tegen de vangrail. Het KNMI waarschuwt dat het in het midden en oosten van het land nog steeds glad kan zijn door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en een enkele winterse bui. In Griekenland zijn de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De uitslag bepaalt of Griekenland doorgaat met bezuinigingen onder leiding van Europa of dat het roer omgaat. In de peilingen gaat de radicaal linkse oppositiepartij Syriza aan kop, gevolgd door regeringspartij Nieuwe Democratie. Syriza wil de bezuinigingen op de pensioenen en de lonen terugdraaien, maar moet dan wel de confrontatie aangaan met Europa. De grote vraag is of een van de twee partijen genoeg zetels haalt om het in zijn eentje te kunnen gaan regeren. Burgemeester Abu Taleb heeft in de SLA moskee in Rotterdam herhaald dat extremisten die zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving maar beter kunnen gaan. Voor het publiek van zo'n 250 mensen zei hij... Rot dan toch op, heb ik meerdere keren gezegd. Dat is misschien niet leuk om te horen, maar er moet ook een grens worden getrokken. Op het Australian Open Tennis toernooi hebben Kiki Bertens en Michele Krajcek zich geplaatst voor de kwartfinales van het Dabels dubbelspel. Bertens won in twee sets met haar Zweedse tennispartner.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 I don't wanna. een mail naar info at crossroadsmusic.nl Never thought you'd pick up the phone. It's Friday night, you should be out on the town. Didn't think you'd be sitting at home all alone like me. Nothing on TV, nothing to do nothing to keep my mind off you and me. And the way it was, are you thinking about it now? Because I could be there in five. in de uur aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week Like a Rock van Bob Seger en natuurlijk ook een Nederlands blok.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 Mexico City vinden we terug op het debuutalbum van het folk country duo Anchor and Butterfly. Nothing to Win, Nothing to Lose is een nostalgische verzameling van songs gewijd aan oude vrienden en lang verloren kameraden. Ze combineren fijn bewerkte teksten en stemmig gespeelde gitaren met daarnaast de klanken van mandoline, keyboards en percussie. come back, you said you wanna be around the wandering sea of souls. Well, I was wrong about you. Never thought you'd end up. gezien als de mooiste song die ooit door Colin Ray is opgenomen. En ik kan het daar helemaal mee eens zijn.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 Sorry that I cried when I I don't know why I held it all inside You must have thought I never even tried Vallende combinatie in één en dezelfde persoon. Overdag een operazangeres en in de avond een country queen. Ze was al eens in Europa en een van haar laatste songs is Black Country. Bonnie Montgomery. een rocksong Like a Rock met een klein country randje van Bob Seger. Straks in het tweede de cover. En dan wordt het country randje plots meters dik. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million. felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong, like a rock. I was 18, didn't have a care, working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock. like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. 20 years now where they go? 20 years I don't know I sit and I wonder sometimes Where they've gone sometimes recall. I recall. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Alleen al het noemen van de bandnaam Lonesome River Band laat bij bluegrass-liefhebbers het hart sneller kloppen. De bandleden zijn al vaker gewisseld dan trainers in de eredivisie. De personeelswisselingen hebben geen veranderingen opgeleverd. De Lonesome River Band blijft de bluegrass trouw. Afkomstig van een nieuw album Turn on a Dime is Hurting with My Broken Heart. His old heart had seen its share of push and shove. Bruised and battered from the hardships of love. still it kept on beating just for you. Now that you're gone, we're barely getting through. At night I pull your picture down and raise my glass up high. I keep toasting till I've gone too going all day. gone too far. Spend some restless hours tossing in the dark. Then spend all day hurting with my brother. tossed until I've gone too far. Spend some restless hours tossing in the dark. Lokkie Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Met de komst van René Inemee in 1973 veranderde de stijl van de Walkers in de richting country. De groep bleef echter succesvol. In 1980 veranderde de Walkers de naam in de Press. Rumor at the Honky Tonk stamt nog uit de succesvolle periode van de Walkers. Rauw van buiten, fluweel van binnen, maar bovenal uitzonderlijk divers... Free, zoals in Rotterdam liefkozend wordt genoemd, blijkt van vele markten thuis. En het past daar, want de ruw geslepen stem, waar verdriet en levenslust elkaar afwisselen, in combinatie met indringende gitaarakkoorden, frivole banjoklanken en een melancholische viool en tevens onderwerp is van typische Texas homeport sounds, Neem je mee naar de steppen van je ziel. Frederik Spicht met de titelsong van haar nieuwe album, The Madison Show. Het blokje Nederlandse country wordt afgesloten door de best geklede man van Nederland, Danny Vera, met Jack and Me. Why should I live with tenderness if I can't live in loneliness without anyone? I'm just having fun stumble home No girls around, just me alone I can't find my keys Oh, lonely me The door is jammed and I'm too weak I think I'll sleep outside tonight I'll never drink again, not in this life Well, the last time that I used that line I felt like shit cause Jack and wine don't mix so good That's a week ago something died in my mouth. It hopped right in and never came out. What a bad pickup line. It's probably mine. Cause this is my month of Jack and me. This is how I wanna be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy stomach burns and turns once more. I'm tasting what I ate before, slept on the shower floor. Now my back is sore. And why is it when I close my eyes, everything is spinning and just feels like a carousel? A brand new hell. It's 5 p.m. and something's wrong. The bed I'm in is not my own. where my pants and better go. This is my month of Jack and me. This is how I want to be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. valt op door lekker in het gehoor leggende rootsongs die meerdere uithoeken van de Americana verkennen. Angelina Presley heeft een voorkeur voor donkere songs met invloeden uit de folk, country en blues en kiest hierbij afwisselend voor akoestische songs en songs waarin de elektrische gitaren voorzichtig mogen ronken. Mark D. Sanders' stem horen we naast die van Angelina in Dry Country Blues. Het leven in de zuidelijke staten staat ook bij Dry Country Blues op de voorgrond. De verbolgen song schetst een grauw beeld van werkloosheid, verveling, drugsgebruik en het illegaal verkrijgen van alcohol. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. One traffic light in front of the high school Kids in the parking lot fixing to lie to an old worn out deputy. Don't even carry a gun. There's a car klaar voor de waarheid? Are you ready for the truth? Van de Noorse zanger G. Thomas. De waarheid is dat het eerste uur erop zit. Tot zometeen bij het tweede uur. I've been thinking about you listen if you can. Before a judge and jury, I wanna make a stand. I was a fool to leave you broken hearted. Will regret it till the day I die. Still have memories of the day we parted. Now you come to ask me why. Are you ready for the truth? Now in I did you wrong.